Mark Hokker met het NOS-journaal. Een aantal Belgische militairen heeft omdat ze worden bedreigd door IS. Een Frans lid van de terreurbeweging heeft foto's en gegevens van de militairen verspreid... en zijn broeders in België opgeroepen tot terreurdaden tegen de militairen. De Belgen nemen de bedreigingen zeer serieus. Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat België eerst voor beveiliging heeft gezorgd. De VVD wil kansarme Antillianen weren uit Nederland... Volgens Kamerlid Bosman komt het te vaak voor dat jongeren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hier in de criminaliteit of de bijstand belanden. Omdat Antillianen deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen ze zich hier zonder problemen vestigen. Bosman vindt dat een Antilliaan werk, vermogen of een opleiding moet hebben voor hij naar Nederland komt. Israël is in diepe rouw, heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd in een reactie op het overlijden van Shimon Peres. Zijn kabinet komt later vandaag bijeen om een staatsbegrafenis voor te bereiden. Netanyahu zei ook dat het lichaam van de overleden oud-premier en oud-president wordt opgebaard in de Knesset, het Israëlische parlement. Vanuit de hele wereld komen reacties op het overlijden van Peres. De Amerikaanse president Obama zegt dat een van de grootste wereldleiders is heen gegaan. De Duitse minister Steinmeier van Buitenlandse Zaken zegt dat Duitsland een vriend heeft verloren. In Vught heeft een vrouw geprobeerd drugs de gevangenis in te smokkelen via haar kind van drie. De beveiliging heeft dat weten te voorkomen, meldt een wijkagent op Twitter. De softdrugs zouden zijn bestemd geweest voor de partner van de vrouw in de Vughtse gevangenis. voor de peuter is jeugdzorg ingeschakeld. Het weer bewolkt en droog en later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door.